4 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De hoofdverdachte van de aanslagen in Nieuw-Zeeland is voorgeleid voor de rechtbank in Christchurch. De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant wordt verdacht van moord... en daar zullen de komende weken nog meer aanklachten bij komen. Het proces tegen hem begint op 5 april. Tot die tijd blijft hij zeker vastzitten. Tarrant had geen advocaat in de arm genomen... en toonde volgens lokale media geen emotie in de rechtbank. Bij de aanslagen kwamen zeker 49 moskeegangers om. Naast Terrence werd er nog een man en een vrouw opgepakt. Hun rol is nog onduidelijk. Voor het bedreigen van een Limburgse burgemeester wordt niemand vervolgd. Twee mannen die verdacht werden gaan vrijuit door gebrek aan bewijs, meldt de Limburger. Burgemeester Wil Houben van Voerendaal werd vorig jaar bij zijn huis bedreigd met een vuurwapen. Daar werden twee broers voor opgepakt, die volgens Limburgse media al jaren een conflict hadden met de gemeente. De politie besteedde 35.000 uur aan onderzoek aan de zaak, maar dat heeft dus niets opgeleverd. Het onderzoek is gesloten. Volgens de politie in Algerije zijn er bij demonstraties gisteren 11 agenten gewond geraakt en zijn er 75 mensen opgepakt. Het was de grootste demonstratie sinds de onrust in het land vorige maand begon. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika. Begin deze week gingen Algerijnen nog de straat op om te vieren dat de president zich terugtrok als kandidaat voor de komende verkiezingen. Op een kermis in Amsterdam zijn gisteravond meerdere vechtpartijen geweest. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie zegt tegen het parool dat het ging om dronken opstootjes. Twaalf mensen zijn aangehouden. De kermis in het Westerpark werd eerder gesloten. Het weer. Vanuit het zuiden trekt de regen over het land. Het is vannacht 5 tot 8 graden.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 Huts, huts, huts. space en ah, nep hou. Huts, ey, doe normaal en nep hou. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. hou. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de motherfucking muur en niveau.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 En met AK mijn hart geen slush. Je bitches op mijn huid, want ik weet dat ze me lust. Voel je in die zijn shit, die gaat niet met Kom naar binnen in de club met straight face, no smile.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 It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time but nothing heals the past like time, and they can't steal.